Michel Koenen met het NOS-journaal. Een gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties in Amerika, een government shutdown, is afgewend. Een klein deel van de democraten stemde in de Senaat mee met de republikeinen... waardoor een tijdelijke begroting van zes maanden werd aangenomen. De sluiting zou om middernacht ingaan als de partijen er niet uit zouden komen. Eerder op de avond wilde een groot deel van de democraten de stemming tegenhouden... maar dat werd voorkomen omdat de leider van de Democraten in de Senaat en acht andere Democraten toch instemden. De raket die twee gestrande Amerikaanse astronauten naar huis moet brengen... is opgestegen en onderweg naar het ISS-ruimtestation. De missie van de twee Amerikanen begon in juni en zou eigenlijk ruim een week moeten duren. Maar door technische problemen konden ze niet terug naar de aarde. Inwoners van Zwolle, Lelystad en Almere kunnen deze nacht voor het eerst een trein pakken richting Amsterdam en weer terug. De nieuwe nachttrein van Arriva vertrekt vanaf station Zwolle en gaat via Lelystad en Almere naar Schiphol. En daarna gaat de trein via dezelfde route weer terug richting Zwolle. Ja, Riva mag met de trein over het hoofdrailnet, normaal gesproken alleen voor NS. Almere en Lelystad hopen dat vooral uitgaanspubliek en Schipholreizigers gebruik gaan maken van de nieuwe nachttrein in de gevangenis in Roermond komt al maanden geen warm water uit de kraan. Gedetineerden die klagen dat ze alleen maar met koud water kunnen douchen. Het probleem is bekend bij de directie van de gevangenis. Volgens hen is er een technisch probleem met de ketel. Daardoor zijn onderdelen besteld, maar de levertijden zijn erg lang. Volgens de beheerder van het gebouw zijn er wel noodmaatregelen getroffen... waardoor het water niet ijskoud is, maar wel kouder dan gewenst. En vooral ochtends is er kans op warm water. Het weer nog. Het koelt vannacht flink af. Min 3 in het binnenland tot 0 graden aan de kust.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 always cry in vain. It's all about soul. It's all about faith and a deeper devotion. It's all about soul. Cause all about soul. It's all about soul. It's all about joy that comes out of sorrow. It's all ritme, van ZFM.